Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft een resolutie voor een wapenstilstand in Libië het niet gehaald. De VS en Rusland stemden tegen. De Russen gingen niet akkoord omdat in de resolutie generaal Haftar de schuld krijgt van het geweld. De Russen zijn een bondgenoot van Haftar. Het kabinet gaat het luchtruim anders indelen... waardoor vliegtuigen van en naar Lelystad Airport minder laag hoeven te vliegen... Besloten is dat er over militair terrein mag worden gevlogen... en er hoeft minder rekening gehouden te worden met vliegverkeer van Schiphol. dat betekent dat vliegtuigen sneller kunnen stijgen... en er bijvoorbeeld op de Veluwe minder overlast zal zijn. De PvdA in Overijssel stapt uit de coalitieonderhandelingen... met Forum voor Democratie... De partij trekt zich terug na kritiek uit de achterban... over een mogelijke samenwerking met Forum. In Flevoland onderhandelen de PvdA en Forum nog wel over een coalitie. Bij muziekevenement The Passion gisteravond in Dordrecht... heeft een drone boven het publiek gevlogen. Dat is verboden en de politie heeft een man van 29 aangehouden. Hij riskeert een boete van een paar honderd euro. Op The Passion in Dordrecht waren duizenden mensen afgekomen. En in het toernooi om de Europa League zijn alle halve finalisten bekend. Het zijn Eintracht Frankfurt, Arsenal, Chelsea en Valencia. Vooral voor Eintracht Frankfurt is dat bijzonder... Die club stond 39 jaar geleden voor het laatst in de halve finale van een Europees toernooi. De Duitsers moeten op 2 mei en 9 mei tegen Chelsea. En de andere halve finale gaat tussen Arsenal en Valencia. Het weer nog. Het is helder en droog, vanochtend wat bewolking... maar in de middag volop zon, 20 tot 24 graden wordt het.